uur. Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie gaat de speech van het Amsterdamse koor niet onderzoeken. Vorig weekend schiepen mannelijke leden tijdens een lustrumfeest allemaal seksistische dingen. Zo werden vrouwen hoeren en sperma-emmers genoemd. En vrouwen niks en niks Openbaar Ministerie gaat de toespraken niet onderzoeken, want er is geen aangifte gedaan. En het koor zelf heeft een manier om te onderzoeken en te bestraffen. De gewonde vrouw die vanochtend met een dode vrouw werd gevonden onder een brug in Haaksbergen is opgepakt. Ze wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van de vrouw. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en hoe ze bij de weg terecht zijn gekomen. Twee oud-leerlingen willen dat een middelbare school wordt vervolgd om een anti-homo-beleid. Op de streng christelijke school Gomaris in Gorkum werden leerlingen gedwongen om uit de kast te komen tegenover hun ouders. Marijn heeft een nare tijd beleefd daar. Wat mij persoonlijk is, is overkomen ehm, is dat ik gewoon vijf jaar lang last heb gehad van een, een onveilige sfeer. Ten opzichte van nou, mijn geaardheid, als ik het even bij mezelf hou. Maar ook gewoon iedereen die buiten de norm viel, werd er niet geaccepteerd. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om strafbare feiten... maar is het beleid inmiddels aangepast. Ze willen de school daarom niet vervolgen. De grootste boom ter wereld mag geen bezoek meer ontvangen. De boom in Californië trekt met zijn 115 meter veel toeristen, maar die zorgen ook voor veel overlast. publiek is daarom niet meer welkom. Wie er toch nog naartoe wil wandelen voor een selfie, kan een boete van 5000 euro of een half jaar cel krijgen. Het weer, de zon blijft lekker schijnen vanavond. Koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen in het noorden kans op een bui. Verder zonnig en zomers warm. Het wordt 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB flinke file na een ongeluk op de A7, Zaandam richting Hoorn... tussen Purmerend en Avenhoorn, 6 kilometer, de rechte rijstrook is dicht.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 gaat morgen toch naar Taiwan. Dat melden meerdere Taiwanese media op basis van anonieme bronnen. China is tegen zo'n bezoek. Peking ziet Taiwan als afvallige provincie. Rijkswaterstaat verwacht dat het afval dat vanmorgen op de snelweg A7 in Groningen is gedumpt... pas morgen is opgeruimd. Tussen de rommel zit vermoedelijk asbest en daarom moet er een gespecialiseerd bedrijf komen. De gewonde vrouw die vanochtend met een dode vrouw werd gevonden onder een viaduct in Haaksbergen is opgepakt. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.